Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De eigen bijdrage van de ouders van kinderen in de jeugdhulp verdwijnt per 1 januari. Staatssecretaris Van Rijn komt daarmee tegemoet aan een wens uit de Tweede Kamer. Ook gemeenten waren er kritisch over. Ouders moeten nu nog een eigen bijdrage betalen als hun kind in een instelling van jeugdzorg zit. Het idee erachter is dat ouders geld besparen als hun kind in een tehuis zit. Het onderzoek van Van Rijn blijkt dat in de praktijk maar een klein deel van de ouders geld bespaart. Ook wijzen de onderzoekers erop dat ouders ook extra kosten maken voor bijvoorbeeld vervoer naar dat tehuis. Premier Rutte zegt dat VVD en PvdA geen akkoord hebben bereikt met de oppositiepartijen over het belastingplan. In het plan wordt 5 miljard aan lastenverlichting verdeeld over werkenden en niet-werkenden. De wensen van de oppositiepartijen bleken niet allemaal verenigbaar en sommige zijn onwenselijk omdat ze banen kosten, zegt Rutte. Het kabinet komt nu zelf met veranderingen om de oppositiepartijen tegemoet te komen. Het is nog onduidelijk of de wet door de Eerste Kamer komt. Daar hebben VVD en PvdA geen meerderheid. De Nederlandse Vereniging voor vrijwillig levenseinde wil dat er een experiment komt met de zogenoemde levenseindepil. Een middel waarmee mensen zelf een einde aan hun leven kunnen maken zonder heel afhankelijk te zijn van een arts. Het zou nodig zijn om erachter te komen onder welke voorwaarden zo'n pil zou kunnen worden gegeven. De NVVE denkt dat er onder 75-plussers grote behoefte is aan zo'n pil. Bij het lekken uit de commissie Stiekem ging het niet om staatsgeheimen, heeft premier Rutte gezegd naar de ministerraad. Het kabinet ziet daarom geen reden om te stoppen met het delen van informatie over de geheime diensten met de commissie Stiekem van de Tweede Kamer. Deze week maakt het OM bekend dat één of meer fractievoorzitters mogelijk geheime informatie uit de commissie hebben doorgespeeld. Het weer. De stevige buien trekken de komende uren oostwaarts weg. In het noorden kunnen nog enkele buien voorkomen, lokaal met onweer. Aan de kust staat een stormachtig wind, mogelijk met zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 10 kilometer file... Op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Zevenhuizen 11 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer vrij. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Kloopert Everdingen en Noordloos 11 kilometer. En verderop in de richting Breda bij Werkendam 5 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar staat er een ongeluk tussen Amersfoort en Strand Nulde 12 kilometer.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 way. I was born in a plane. Fireball. and said, walk this way. I was born in a frame. In Mama said that every word but my name. I'm the best right. you've ever had. Right. If you think I'm burning out, I never am.